De politie kan ook direct in actie komen, denkt Westerbeke. Iemand met een Hells Angel jasje aan kan worden gedwongen dat uit te trekken. Maar een boete uitdelen voor het dragen van zijn jas kan nog niet... zolang er nog geen onherroepelijk vonnis is. De advocaat van de Hells Angels heeft al gezegd dat hij in beroep gaat. Bij een ongeluk met een bus in Mexico zijn zeker 21 doden gevallen. 30 mensen raakten gewond. De bus kwam in de staat Veracruz op een bochtige weg in botsing met een vrachtwagen, sloeg om en vloog in brand. De inzittenden waren pelgrims die terugkwamen van een bezoek aan een basiliek in Mexico-stad. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Mogelijk was er iets mis met de remmen van de vrachtwagen. In San Diego mag een baby vijf maanden na de geboorte eindelijk het ziekenhuis verlaten. Het meisje woog in december, toen ze werd geboren, maar 245 gram. Ongeveer het gewicht van een appel. Ze is daarmee voor zover bekend de kleinste te vroeg geboren baby die het heeft overleefd. De baby werd na iets meer dan 23 weken zwangerschap al geboren... en er was weinig hoop dat ze lang zou leven. Het meisje weegt nu 2 kilo en is sterk genoeg om naar huis te gaan. Toch is ze nog niet uit de gevarenzone. De kans bestaat dat haar ontwikkeling niet goed gaat... en ze nog voor haar eerste verjaardag overlijdt.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 stop 冬情。 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Cross the road, trying to make the outside.

He nearly did me wrong. I was the one, the weakest and now I'm oh, so sad. I don't think he's coming back.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 puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana Venezuela, hey, baby te llevo donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo donde quiera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 tan perfecta que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Baby, you can go about your business. No use in waiting up for me at night. The only thing that is on my